Wat de dreiging precies inhield is niet bekendgemaakt. Mogelijk had het te maken met de spanningen tussen de VS en Iran, een buurland van Irak. Iran zou groeperingen in Irak en Syrië mobiliseren om aanvallen op Amerikanen uit te voeren. Niet alleen in Nederland wordt Duncan Lawrence overladen met complimenten... na zijn winst op het Eurovisie Songfestival. Ook de buitenlandse pers is vol lof. Van België tot Groot-Brittannië en van Duitsland tot Israël... wordt Duncan de terechte winnaar genoemd. De Nederlandse inzending viel volgens buitenlandse media op door zijn soberheid. Zelfs de media in Zweden prijzen het optreden van Duncan... terwijl dat land pas op het allerlaatste moment van de puntentelling verloor van Nederland. Aan het einde van de middag kwam Duncan Lawrence aan op Schiphol... en daar werd hij opgewacht door zijn fans. In verschillende Duitse steden is gedemonstreerd tegen nationalisme en voor verdere Europese samenwerking. Volgens de organisatie waren er in totaal zo'n 150.000 mensen op de been. Het protest komt een week voor de Europese verkiezingen. In andere Europese steden werden kleinere protestacties gehouden, zoals in Wenen en Utrecht. En ook in steden in Polen, Roemenië en Zweden waarschuwden betogers voor het nationalisme. Het weer. Verspreid over het land komen buien voor, soms met onweer. Die buien verdwijnen geleidelijk en vannacht kan nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 10 graden. Morgen wisselend bewolkt, met vooral in het noordoosten nog wat buien. Het wordt maximaal 15 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en sieren.